Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Acht verdachten van de dodelijke mishandeling op Mallorca staan voor de rechter. Afgelopen zomer werd Carlo van 27 uit Waddingsveen op het Spaanse eiland zo hard tegen zijn hoofd geschopt dat hij later in het ziekenhuis overleed. Drie verdachten van die dodelijke mishandeling ontkennen dat ze Carlo hebben aangeraakt. Hebt u Carlo geslagen of geschopt? Nee. Nee? Eh, u weet dat er ehm, in het dossier getuigenverklaringen zitten die u aanwijzen als eh, een van de mensen die dat heeft gedaan. Maar u zegt, ik heb me daar niet eh, bij betrokken geweest. Nee. Een eerste klas blunder van Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie, heeft onlangs een belangrijk formatiestuk in de trein laten liggen. Daarin staan afspraken die VVD en CDA eind september al maakten over wat er in een regeerakkoord moet komen. Een dom ongelukje, zegt Segers. Ik eh, zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek, ik ben een stuk in de trein vergeten. En ja, ik heb het heel doms gedaan. In het document staat onder meer dat VVD en CDA het eens zijn over actie op de woningmarkt en het klimaat. En ze zouden ook gratis kinderopvang willen. Verslaggever Ardi Stemerding die trok demissionair premier Rutte ook nog even aan zijn mouw. Wat vindt u van eh, de treinreis van meneer Segers? Nou ja, milieutechnisch heel goed, maar eh, eh, weet je, het is ontzettend lullig dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Dus dat is altijd heel vervelend. Maar even, er gaan in zo'n formatie, dat jullie dat wel weten, ontzettend veel stukken rond. Stapels en stapels, ook tussen partijen. Dus inhoudelijk zegt het echt helemaal niks over het eindproduct. Dat is eigenlijk tegen. Tegelijkertijd fijne dag. Hoi. Na een uurtje pomp in de sportschool nog even een zonnebankje pakken... dat kan niet meer, zeggen kankerpatiënten en dermatologen in het AD. Ze vinden het gek dat sportscholen beweren dat ze mensen verantwoord willen laten sporten... en tegelijkertijd een zonnebank in hun kleedkamer hebben staan je herkent het vast, je ploft op de bank, slingert Netflix aan en je kijkt een trailer, twijfelt, zoekt verder en voor je het weet is je avond voorbij en heb je niks gekeken. Volgens mediaonderzoekers haakt 4 op de 10 mensen wel eens af tijdens het zoeken. Het aanbod is zo groot dat ze keuzestress krijgen. De tip, zoek niet naar de ultieme serie, settle gewoon, morgen is er weer een dag. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen weer bewolking. Maar in het zuiden nog wel wat zon en een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam Slotervaart en Buitenveldert 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door het ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. De A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en de Koenternol 4 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 Mijn naam is Hans Wassenaar veel luisterplezier. give me life and the loss of oxygen I was just like you We couldn't be torn apart You see, we were just like glue Like glue, we're like glue We're like glue, like glue We're like glue, we're like glue Like glue, we're like glue We're like glue, like glue We're like glue, we're like glue Like glue, we're like glue We're like glue, like glue We're like glue, we're like glue Like glue, we're like glue We're like glue, like glue We're like glue So let it out concept Free from any regret Another couple based on teen sex You eject True, I was just like you We couldn't be torn apart You see, we were just like glue Ik ben vandaag begonnen met Ed Sheeran, Let It Out. En ik ga door met eentje wat we eigenlijk allemaal goed kunnen gebruiken. Zeker in deze moeilijke tijd. De Beatles. All you need is love. happens. is gewoon met Don't Be Cruel. Haal samen met een groepje muziekliefhebbers herinneringen op aan de hand van een wekelijkse thema. Klinkt dit jou als muziek in de oren? Sluit dan gezellig aan. Gratis inloop elke vrijdag van 1 tot 3 uur. De locatie, zaal boven in de blauwe tram. En ik ga door met Adele. Easy on me. girls, girls, girls, girls, girls. Well, yellow, red, black, or white, add a little bit of moonlight for this intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they'll like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Who makes it fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, girls, girls, girls, girls, girls. Well, they made them up in Hollywood. I put them into the movies. Those lovely photographic splendors. In and out of magazines. It's World of beauty queens. Falling in love with real hopping on that snowboat to China. And let's go instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Laurens van Rooyen, geboren in 1935, is een Nederlandse pianist en componist. Hij werkt samen met Herman van Veen in het theater. Hij componeerde een groot aantal stukken voor piano en schreef de muziek voor verschillende films. Over zijn ervaringen als muzikus schreef hij in twee boeken. Laurens van Rooyen werd geboren in Utrecht als de oudste zoon van een kruidenier. Na het gymnasium studeerde hij aan het conservatorium Aldaar. Hij ontmoette er Herman van Veen, met wie hij in 1966 het Harlekijn Muziektheater oprichtte. Van Rooyen en Van Veen componeerden liedjes en traden samen op. In 1976 kwam Van Rooyen eerst de soloalbum uit en die heette Kaleidoscoop. Sindsdien werkte hij als componist en solist samen met verschillende platenmaatschappijen. Eind jaren 70 componeerde hij de muziek voor de film Rembrandt. Later kwamen daar nog bij de compositie van Een vrouw, als Eva, Lieve jongens en Een vlucht regenwulpen. In de jaren 90 was hij ook betrokken bij de productie van meerdere Nederlandse films. Hier is het orkest van Laurens van Rooyen met Only Love. Een thema from Mistral's Daughter. luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Creedence Clearwater Revival met I Put A Spell On You. Het strandhotel aan de Seinpostweg staat momenteel in de stijgers vanwege een grote renovatie. De harde wind van zondagochtend zorgde voor loszittende delen die mogelijk voor gevaar zouden kunnen zorgen als het los zou waaien. Daarom werd de brandweer gealarmeerd en kon, na het afzetten van de straat, de stijgers nakijken. Wij gaan door met Tina Charles, I Love To Love. 20 uur per dag. Dit waren de Celtic Thunders met My Land. Blijft één van de twee van een Siamese tweeling leven als de ander sterft. Tweelingen die aan elkaar vastzitten en ouder worden... moeten duimen dat hun broer of zus niet op onvertuinlijke wijze het loodje legt. Want dan heeft ook voor de ander het laatste uur geslagen... Als een van de twee doodgaan, dan sterft de ander binnen enkele minuten, mailt de Braziliaanse kinderchirurg Younes Tenuari van de Universiteit São Paulo, die 14 scheidingsoperaties bij Siamese tweelingen uitvoerde. Afvalstoffen van de een komt in de bloedsomloop van de ander. Dat wordt dan de doodsoorzaak. Als het medisch mogelijk is, worden Siamese tweelingen liefst op jonge leeftijd van elkaar gescheiden. Dat kan alleen als beide kinderen eigen longen, hart en lever hebben.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 Vrijdag 19 november van 11 tot 1 uur. Locatie, wijnsteunpunt, de blauwe tram. En ik ga door met Christy, Yellow River. Brood is geboren in 1946 en overleden in 2001. Dat was een Nederlandse zanger, kunstschilder, pianist, acteur en auteur. Brood onderscheidde zich door zijn kenmerkende zangstem en muzikale diversiteit. De anekdote over zijn jongensjaren luidt dat Broods huisarts in 1953 gesteld zou hebben... dat Herman met zijn kleurenblindheid alles zou kunnen worden behalve kunstschilder. Zijn eerste pianolessen kreeg hij in 1959. Op school kon hij niet goed meekomen. Het liefst zat hij wel op de piano te pingelen in het verlopen fabriekje van zijn vader in Zwolle. Brood ging in 1964 naar de kunstacademie in Arnhem en werd lid van de lokale beatgroep De Moons. De band deed veel optreden voor Amerikaanse militairen in West-Duitsland en Brood kreeg wel eens een pilletje toegeschoven om wakker te blijven. Zo begon zijn verslaving. In 1967 stapte hij over naar QB and the Blizzards. Hij ontmoette Techie Bussings voor hij een kortstondige relatie had. Op 24 mei 1968 werd hun zoon Marcel geboren. Toen de platenmaatschappij vernam dat hij drugs gebruikte, werd hij uit de band gezet. Er volgde een onduidelijke periode waarin Brood regelmatig in de gevangenis belandde... wegens inbraken en handel in drugs. Vier maanden voor zijn 55ste verjaardag pleegde hij zelfmoord... met een afscheidbriefje op zak... door vanaf het dak van de Amsterdamse Hilton Hotel te springen. Maar hij deed alles op zijn manier. Herman Brood met My Way. now, the end is near. And so I face... final curtain My friend, I say it clear I state my case Of which I'm certain I've loved A life that's full I've traveled each And every highway and more it's more than this. I did it my way.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 In other words, one who kneels. The record shows I took the blows and did it my Oh, no, oh, no, not me. I did it my way. Dit was het eerste uur van Lunchroom op deze woensdag. Ik sluit af met Angel of the Morning van de Kinds and Dolls.